dat de extra tijd wordt gebruikt om grote delen van het onderzoek over te doen. Het dat de luchthaven bij Lelystad vanaf volgend jaar vakantievluchten van Schiphol overneemt. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Egyptische stad Luxor is een toerist omgekomen. Twaalf toeristen raakten gewond. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Bij de landing kwam de ballon door de harde wind in problemen. Ballonvaarten in Luxor zijn populair vanwege het uitzicht op oude Egyptische tempels. In 2013 kwamen 19 toeristen om het leven toen een luchtballon in brand vloog bij Luxor.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 self-control wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Treinverkeer bij Venlo ligt stil. Op een rangeerterrein botste vanmorgen een locomotief op een goederenwagon. De machinist raakte licht gewond. Het is nog niet bekend wanneer er weer treinen kunnen rijden. Bij het ongeluk in Venlo zijn volgens ProRail geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De terreuraanslag op een kerk in Frankrijk in 2016 had mogelijk kunnen worden voorkomen. Volgens onderzoekssite Mediapar had een agent gehoord dat er plannen waren voor de aanslag. Met de informatie gebeurde niets. Later werden documenten vervalst om de blunder te verdoezelen. Bij de IS-aanslag in Frankrijk werd een priester gedood en raakte iemand zwaar gewond. Het voorstel van de ChristenUnie om de opening van Lelystad Airport een jaar uit te stellen tot 2020 is een goede eerste stap, vindt de actiegroep Hoog Overijssel. De ChristenUnie vindt dat er te veel onduidelijkheid is en wil eerst goed onderzoek naar geluidsoverlast en de gevolgen voor het milieu. Eerder bleek dat er in onderzoeken rond Lelystad Airport fouten waren gemaakt. De OV-fiets is populair. Vorig jaar werden er ruim 3 miljoen ritten meegemaakt. Een stijging van 33 in één jaar. En het is een record, zegt de NS. Dat komt vooral doordat de fietsers niet meer voor een abonnement betalen, maar per rit.